spoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De man zwarte kerkgangers doodschoot in South Carolina... is schuldig aan racistische moorden. Dat is het oordeel van de Amerikaanse jury. De 22-jarige Dylan Roof had eerder al bekend... hij wilde met de moordpartij in Charleston... een rassenoorlog in Amerika veroorzaken. De aanklager heeft al gezegd dat hij de doodstraf zal eisen tegen de schutter. En volgende maand gaat het proces verder. Dan bepaalt de jury of Roof inderdaad de doodstraf krijgt. Inwoners van de stad Corpus Christi in Texas zitten zonder water... omdat een asfaltcentrale giftige stoffen heeft gelekt in de drinkwatervoorziening. Honderdduizenden mensen moeten daardoor flessen water gebruiken... om te kunnen drinken, koken en douchen. De chemicaliën kwamen door een fout van een medewerker in het water terecht. Het spul kan ernstige brandwonden en oogschade veroorzaken. Bij supermarkten stonden lange rijen met mensen die flessen water wilden inslaan... Op verschillende plekken in de Texaanse stad deelt de gemeente gratis water uit. In Amsterdam is een waardetransport overvallen, maar de politie wil nog niet zeggen wat er is gebeurd en of er iets is buitgemaakt. Al kan de politie nog niet zeggen om welk bedrijf het gaat. Het busje van het waardetransport is in Amsterdam Nieuw-West gevonden, uitgebrand. De bestuurder en de bijrijder zijn ongedeerd. In Maastricht is de Koning Willem-Alexander-tunnel geopend voor het verkeer. Na vijf jaar werken kunnen automobilisten op de A2 nu in drie minuten onder de stad door. De A2-tunnel is volgens Rijkswaterstaat bijzonder, omdat die uit vier buizen bestaat. Twee onder en twee boven. De onderste twee rijen zijn voor het doorgaande verkeer dat langs Maastricht wil rijden op de A2. De bovenste twee buizen zijn voor het lokale verkeer dat de A2 op of af wil. Het weer, eerst nog veel bewolking. Later vannacht klaart het op en in het noorden kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of twee.